Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Verschillende CDA over de onderhandelingsresultaten die tot nu toe zijn bereikt in het Katshuis. Ingewijden melden dat er onder meer is gepraat over bezuinigingen op zorg, ontwikkelingssamenwerking en sociale zekerheid. Het zou gaan om een pakket van zo'n 15 miljard euro. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV praten vanaf 6 uur verder in het katshuis. Premier Rutte zei dat hij er nog steeds rekening mee houdt dat het katshuisoverleg kan mislukken. De openbare aanklager in Suriname heeft om schorsing voor onbepaalde tijd gevraagd in het proces over de decembermoorden. De aanklager wil dat de amnestiewet die vorige week door het parlement werd aangenomen eerst wordt getoetst door een constitutioneel hof. En zolang zo'n hof er nog niet is, zal het proces wat hem betreft stil liggen. De Verenigde Naties kunnen in Nederland niet worden vervolgd voor het bloedbad in Srebrenica, zo heeft de Hoge Raad bepaald. De stichting Moeders van Srebrenica wilde voor een Nederlandse rechtbank een zaak beginnen tegen de VN, omdat Nederlandse VN-troepen in 1995 onvoldoende bescherming boden. Daardoor konden Bosnisch-Servische troepen zo'n 8000 moslims vermoorden. Maar de VN beroept zich volgens de Hoge Raad terecht op immuniteit. Vier Zweedse moslims zijn van plan geweest een aanslag te plegen op de Deense kroonprins Frederik... Dat heeft het Deense Openbaar Ministerie gezegd op de eerste dag van het proces tegen de vier. Ze wilden volgens het OM in 2010 zoveel mogelijk slachtoffers maken bij een sportgala waar ook de kroonprins bij zou zijn. De verdachten van Noord-Afrikaanse en Libanese afkomst wilden op die manier wraak nemen voor spotprenten over de profeet Mohammed in een Deense krant. De aanslag op het sportgala kon op het laatste moment worden voorkomen. Het weer wisselend bewolkt en vanavond overal droog. Morgenochtend ook wat bewolking. De rest van de dag wordt vrij zonnig en zo'n 12 graden. Zondag meer bewolking en een frisse noordoostenwind. Dit was het. Dit is Wijnand bij de ANWB. E er staan 45 files, bij elkaar 200 kilometer. Ik geef een overzicht van de files vanaf 6 kilometer en langer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen de afrit Soest en Amersfoort Noord 10 kilometer. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 11 dan de A12 van Utrecht naar Arnhem bij Driebergen 8. A13 Den Haag richting Rotterdam tussen Delft en knooppunt Kleinpolderplein 7. A15 vanuit Europoort tussen knooppunt Benelux en knooppunt Vaanplein 6. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht Oost 7. A27 Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum 6.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 Een warson dus, zei ik op deze mooie of vrijdag. Wat bijna zaterdag zeggen. Jongen, jongen, jongen. Ik ben er weer niet bij. Hè. Het is vrijdag. uh, de hoeveelste? Weet u dat? 13. 13 is het alweer de 13e. Oh, oh nee. Vrijdag de 13e, dames en heren. Oh, heeft u een kat gezien? Dan eh, heeft u een probleem. Eh, misschien hebben de mensen wel iets heel erg uh, verschrikkelijks meegemaakt. En willen ze, uh, zij dat met ons delen? 02-3. Dan kan je even bellen met de studio. Zoals zij. Ja. Vertel. Ik had drie proefwerken vandaag. Oh, god, daar gaan we. Gaan we weer. Ja. Nee, en dat is toch wel een leuk idee. Als de mensen een gek idee hebben, eh, iets geks, iets al, iets ongelukkigs mee hebben gemaakt. Ja. Bel even naar de studio, dan kunnen we dat delen. Of voor als u zich er niet schaamt. Voor. Maar wat is het nummer? Want dat staat op je telefoon. Dan. Aan de zijkant, aan de zijkant. Goed zo. dan belt u met 023 573 1969. 1969. Dus heeft u iets geks meegemaakt? Bellen. Op eh, vrijdag de 13e bel dan met 573-1969. En nu afgaan? Nee, dat is niet. Nee. Naar het telefoon. Waarschijnlijk worden we helemaal door niemand gebeld. Nee, dit is gewoon het radio. <laughs> ja. Kennen jullie trouwens het openingetje? Het openingetje? dat heb ik niet gezegd. We gaan zo ook een nieuwe opening oefenen. Oké, nou dan gaan we eerst naar muziek knallen en dan... Ja, eh, maar, maar we zijn nog al geopend. We zijn nog geopend, maar we gaan nog even overnieuw joh. Hè? Okay, is gewoon leuk. We zijn nu eindelijk weer met z'n eh, allen. Want we zijn nu een keertje eigenlijk met z'n allen. Precies. En eh, we hebben straks nog... eerst eigenlijk de nieuwe bezetting. Inderdaad. En hij werkt al meteen. En als het goed is hebben we straks nog ehm, Mark van Rijswijk aan de telefoon over de bekerwedstrijd. Was natuurlijk een, eh, ja, een beetje een nare wedstrijd. Ja. Heracles die won. Heel makkelijk. Of uh, verloor heel makkelijk. En Piet over het mooie zomerweer. Het is natuurlijk schitterend weer. En bij zo'n schitterend mooi weer hoort ook wel een schitterend mooi plaatje. En die is van Emily Sandé. Dat is namelijk Next To Me. En eh, daar gaan we nu naar luisteren. En bellen hè, met de studio als je iets geks mee hebt gemaakt. Op eh, vrijdag de 13e. Of als je het gewoon leuk vindt om te bellen. Kun je altijd bellen naar ons. 5731969. Als je nog heel veel ja. belt goed hebt. Je luistert naar CFM Zandvoort het weekend in. 106.9 FM. En het is Emily Sande met Next To Me. it rises slowly as you walk Away from all the fears and all the faults you've left behind The harvest left no fruit for you to eat You cannibal, you meat eater, you see But I've seen the same, I know the shame in your defeat But I will hold on hope and I choke on the noose around your neck And I'll find strength in pain And I will change my ways I'll know my name as it's called again Take what is yours and I'll take mine. Now let me at the truth which will refresh my broken mind. So tie me to a post and block my ears. I can see where the out of your cave walking on your hands and see the world hanging upside down you can understand dependence when you know their maker's mind. so make your sirens call and sing Ja, ja, Myford and Sons, eh, The Cave. Ja, ja, dat was een heel mooi liedje, vond ik, uh, Ja, die kende jij nog niet, hè? Nee, die ken ik nog niet. Die ken ik alleen maar. En je hoorde daarvoor uh, Ebony Sunday Next To Me. Ja, en, nou om even terug te komen op het, op het vrijdag de 13e verhaal over erge blunders die je kan maken, hebben wij even ja, een, een feitje, dat is raar maar waar. Dat is een verhaal, wat ik dan eigenlijk aan jullie afvraag. Is het jullie bijvoorbeeld gelukt om binnen 9 uur ja. elf strafbare feiten te, te, te krijgen. Uh, maar eh, strafbaar in negen uur. Nou, ik ben wel een keertje tot 12. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, Nou, de Engelse man William Todd is het wel gelukt. Hij eh, dacht dat hij een GTA-gangster was. Hij is. Eh, in het Amerikaanse plaatje plaatsje Nashville in, uh, heeft hij tot grote chaos gebracht. Waarom? nou ja, als eerst ehm, ja, als eerst heeft hij een, eh, hij ging naar een wapenwinkel, daar heeft hij een taser gestolen. Ja. Eh, hij kwam nou, met het openbaar vervoer kwam hij naar het eh, stadje en begon daar zijn terreur. In een, in een wapenwinkel stal, stal hij een taser, een revolver en een shotgun. shotgun om, ja, om vervolgens de winkel aan gort te schieten. en daarna in brand steken. Nou, dat had hij dus gedaan. Dat zijn dus <laughs> twee dingen. Nadat hij daarna weer klaar was, kwam hij vier andere mensen tegen. Hij taserde er één persoon, sloeg de ander en jatten hun geld en creditcards. Vervolgens overviel William een taxi, ja. reed ermee weg en pleegde fraude, fraude door <laughs> met de gestolen creditcards eten te kopen. Nou, dat, zijn er dus al. Dan zitten we al op vijf volgens mij. Ja. <laughs> Alsof dat nog niet genoeg was, brak Tot eh, in bij een advocatenkantoor en poepte op een van hun bureaus. Ja. Eh, zes dus. Daarna rende de man naar een hotel, eh, deed zich voor als een kamerjongen en overviel daar verschillende gasten. En toen die GTA Gangster eindelijk klaar was, um, heeft hij in zijn gestolen taxi de parkeergarage aan Gort gereden. Beroofde hij opnieuw een taxichauffeur en na 9 uur wist de politie eindelijk de doorgedraaide toort op te pakken. De man had zich eh, eh, verstopt op de dak van een supermarkt. Ja. En waar zat de beste tot nou? Hij zat in een vat van een waterkoelsysteem. Ja. En hoe hebben die uh, polities hebben hem, nou, eh, hem nou weten te vinden? Nou, alleen zijn neus stak nog uit het water, zodat hij adem kon halen. En daardoor hebben de polities ja, hebben, hem kunnen vinden. Weet ik wat ik nou benieuwd naar ben? Hoeveel heeft hij voor de ritje betaald? Nou, ik denk helemaal niks. Volgens mij is dat de twaalfde, want als je niet voor de taxi betaalt, is het natuurlijk ook weer een overtreding. Want het tegen diefstal. Eh. Ja. Dat zeggen. Ja, ja, misschien. Maar is er ook nog een foto van ene tot bij dan? Dat is, oh. Tot, tot heeft rood haar. Tot, en we zullen tot omschrijven. Tot is kaal, heeft een snor, en sik. Hele grote wenkbrauwen, rode ogen. Hele grote oren. Dus als u deze beste man heeft gezien, dan kunt u het best even naar de studio bellen. Of naar 911, want het is natuurlijk in Nashville. Oh ja. Ik weet niet of wij in Nashville zijn, zijn te ontvangen. Weet jij dat? Nashville? ja, dat denk ik Zullen we eventjes de opening oefenen? Ja, dus dan ga ik zo van... Dit is het weekend in met... Nee, uh, eh, Overnieuw. Dit is het weekend in met... Karim. Niels. Toby. Ja. Oh, ja, slaat. Ja, overnieuw. Dit is het weekend in met... Karim. Niels. Toby. Kijk. Ja. Yeah. Ehm, dan gaan wij natuurlijk weer even luisteren naar iets leuks. En ehm, aangezien ik best wat dorst heb, gaan we luisteren naar... Eh, niet hoor ik al, nee. We gaan luisteren naar eh, Drunk Drunk van uh, ene Ed Sheeran uit, uh, uit Great Britain. Door de Mio op Radio I wanna be drunk when I wake up. on the right side of the wrong bed And never an excuse I made up Tell you the truth that it was Didn't kill me It never made me stronger at all Love will scar your makeup Lipsticks to me So now I maybe lean back there I'm sat here Wishing I was sober No, I'll never hold your life it every evening. Take words out of my mouth just gaan we nu luisteren naar Queen met de Bohemian Rhapsody. See. mamma mia Mamma mia, let me go He has and boom As the devil put aside de Bohemian Rhapsody. En als je wil lachen, ga je even naar YouTube en dan tik je hetzelfde nummer in en dan hoor je een Chinees zingen. En die kan dat niet. Dat is even tussendoor. <laughs> En hier waar de windblad. of zoiets, ik weet niet. Het was echt zo slecht. Ik kan het geen eens nadoen. Ik kan meestal wel dingen nadoen, maar dit was gewoon heel oh, slecht. Als ze heel slecht zijn. Er zijn sowieso heel veel leuke covers. Ja, dat, eh, Als je echt van mensen. gewoon, dan moet je dat doen. Ik doe dat de laatste tijd vaak voordat ik ga mm. slapen. En dan ga ik gewoon met een goed gevoel, een goed gevoel van goodwill, ga ik dan... Eh, ah. <laughs> Bruggetje. Ja. Goodwill en uh, De Hoek met N-String. Hoorde je met Take You Higher. En dat is natuurlijk heel belangrijk, heel hoog. En je hoorde Ed Sheeran met Drunk. En dat is natuurlijk wel een favoriet nummertje van een paar mensen hier in de studio. <laughs> Haha. en voor de rest... Eh, <laughs> wie? Sorry. Ehm, ik weet niet wie. Mij denk ik. Ik vind het wel een goed nummer op zich. Maar ja, ik heb geen muziek smaak dus dan krijg je dat al. Nee, nee, nee, nee. Maar ben ik hier de enige zonder smaak. Maar ja. Ehm, Kijk, nu... Eh. Nu gaan we naar nummer ja. Dat het gewoon echt goed is. Ja, ik, ja, was gisteren ook live bij 3FM, wederom. Als mensen hebben gekeken, dat was best wel een goede uitzending, hè? Ja. Van de 3FM... Eh, Music Awards. Ja, absoluut. 3FM, Music Awards. Uh, het was gewoon vet. En ja, ja maar Kaidman Geniaal. Is gewoon sowieso. En, en zijn hele nieuwe album is echt gewoon super tof. Dus mensen... Kijk, je mag natuurlijk geen reclame maken. Tuurlijk, bij wel. Maar... Pardon. Uh, ja, dat kan... Uh, <laughs> kan gebeuren. Live programma. Kunnen we niet meer uitknippen. Ja? koop je album. Koop het allemaal gewoon. Weet je wat ik nog niet snapte van de hele uitzending? Hoef je geen eens voor ernaar, ernaar gekeken te hebben. Maar hm. Go Back to the Zoo won twee keer eh, de beste band geloof ik en het beste nummer. Maar dat snapte ik echt niet, want het was helemaal niet zo. Ik, Go Back to the Zoo heeft één nummer uitgebracht en het was gewoon ruk. Ik zou ook echt in godsnaam geen nummer meer kunnen bedenken over go, van Go Back to the Zoo. So electric. Electric. Is zo so electric. Die. Ja. Ik electric. Ja, die is was meer eh, geluid dat een beetje... de microfoon zit een beetje verkeerd. Hoe kan die kat in de studio komen? Maar, um... Ehm, Vrijdag de 13 Oh, oh, oh. Ah, het is een dierentuin. En er lopen ook meeuwen voor de studio. Maar voor de rest, ja, dat doet het niet toe. Maar, um, ehm, Card Melody openen dat. Dat was echt goed ook. En eh, natuurlijk Wayland die opgat En, um, met, eh. Uh, we gaan straks ook af naar Wayne. We gaan straks even een hele leuke cover luisteren. Ik zeg nog niet welke, die besef ik me nu. En dat is echt super vet, ja? Die gaan we straks luisteren. En dat is gewoon even een feit. Moet ik raden wie het is? Nee, dat ga je niet lukken namelijk. Oh. Want dat had je nooit van mij... dit, dit, dit gaan jullie nooit van mij verwachten. Dat ik dit straks ga zeggen. Ik zeg nog niet wat. We houden oh, nog wacht, compleet geheim. En, eh, ja, hij heeft een idee. Nou, dat is, dus, dat is het sowieso niet. We knallen eerst oh. gewoon de Cayman Orchestra, de Mushroom Cloud erin. En dan gaan we naar een cover luisteren. Is goed. Hebben we afgesproken bij deze. En dan na het nieuws van 6 uur, als het goed gaat natuurlijk. Want er zijn af en toe, vorige week was het ook weer zo'n grote fout, niet normaal. Maar na het nieuws van 6 uur hebben we nog eh, de grappen van Ene Toby. De nieuwschappen. Ja. Hebben we dat geluidje? Oh, dan gaan we zorgen dat we... Ah. Oh, die kennen we nog wel. Dat, komt ja, dat komt goed. En we hebben Tim Koemans over het Formule 1 nieuws. Ja, het is nog bomvol het laatste uur. En natuurlijk Mark Vrijswijk over de bekerfinale en het en afgelopen Piet weekend. Paulusma. Piet Paulusma ook nog. nog. vergeet mij nou. Oh ja, Piet. Maar Piet die neemt nooit op. Oh. Als ik je afspreek. Nee, nou Piet die belt meestal. Die is er niet. Maar hij, sms ook terug met JS in plaats van met J. A. A. <laughs> A. A. Je luistert naar uh, Radio CFM. Het weekend in. Nu naar Trackman. Vogels, oké? Okay? Nee, ik verpest het helemaal. Doe de microfoons maar uit. Ik doe hem uit. Doei. Still surviving in the cold. We're trying to explain ourselves and justify our lives. Ja, is het ook. Ja, en dat applaus, ja. Ja, dat ken ik wel, nee. Ja, nee, nee maar kijk, dat is gewoon echt, uh, ja. ja. gewoon mooi. Ik vind het gewoon, dat, was de, de cover die ik, dames en heren, jongens en meisjes van CFM die nu aan het luisteren waren, dat wou ik jullie even laten horen. Ze belt in ieder geval niet met Simpel. Badoem. This is a man's world. Dat zal zo klinken. Zo zou het klinken. Oh, je school met oh. simpel. En het ergens, ik laat je zelf God hard. Just say hello. Ja, die ving was ze zegt. Just say hello. Over, over, over dat gesproken. Mijn moeder zit morgen live op. Als u mensen, als u tijd over hebt. En u denkt, ja. SBS 6, het gaat er zo slecht mee. Laat ik even gaan kijken. Mijn moeder is er morgen tien om uh, uur voor Rob. 4 uur kippensoep. Voor Rob? voor Rob eh, met schoten Rob! Rob, oh, Rob met struts. Ja, ja. Rob die, uh, je, nee, nee, mijn moeder die is eh, op tv geweest. Eh, oh. weet je geen Nee. Mijn moeder is op tv geweest. Die, nee, die komt op tv. Ze is, niet op, ze is opgenomen. Niet in het ziekenhuis, maar op tv. <laughs> ja, ik wou net zeggen. Maar ehm, in ieder geval, zij is dus morgen op tv om 4 uur op SBS 6 live. Niet live, want het is al opgenomen. Maar, ehm, maar waarvoor? Over de voedsel. <laughs> Over de voedselbank. Uh, mijn moeder zit ook niet bij de voedselbank, maar mijn moeder school. Mijn moeder is directrice van de voedselbank. Eh, nee, mijn moeder, is directrice van een school. en zij heeft voor de voedselbank heeft zij, eh, wat was dat? 1700 euro geloof ik? Dat weet jij Dat, ja. Oh, ja. Ja, en toen hebben we een interview daarover gehad. Dus even voor de mensen die er ook een keer hebben geluisterd hiervoor. we hebben de moeder van Karim daarover geïnterviewd. Wat heel interessant was, want ze had heel veel geld opgehaald met de basisschool. En het was allemaal, wordt allemaal uitgezonden. En de nieuwe tv thuis, dat is het hè? Samen met Dennis van de Geest. Ja, maar die nieuwe tv. 1750 euro. <laughs> oh, nee, <laughs> ja. Oh mam, als je dit hoort, was het niet zo bedoeld. Ik maak het wel weer goed. Eh, ja, ja, dus. Gaan we even Nederlands? Nee, we gaan, eh, weet je waar ik zin heb? Vertel. Snoop Dogg. Snoop Dogg with... Snoop Dogg. als, dat is erger. Dan ga ik Engels denken en meteen ga ik with zeggen in plaats van met. Maar jij bedoelt natuurlijk Snoop Dogg met de Khalifa. Nou nee, gewoon Snoop Dogg. Snoop Dogg. Zullen we dat zo doen? Is goed. Doen we eerst iets Dan Nederlands. knallen we nu. Kraantje papi. Nederlands, jongens. Ik ben daar geen fan van. Nee, we gaan twee keer Nederlands doen. En tussendoor doen we Snoop Dogg. Want we doen eerst Raccoon met Don't Give Up a Fight. Mooi nummer is het, hè? Heel mooi album sowieso. Heel mooi album. Nee, niet Gatulafje. Jezus, Karim, je bakt er ook echt geen drol van, Hij loopt even vast, dat kan toch? Nee, ja, ja, ja, dan moeten wij het weer vol lopen te proberen te lullen, ja. Niels, geef het gewoon Vol lopen te proberen te lullen, maandags lopen te lakken, nou toch? Geef het niet op. Ik geef het niet op, hoor. Jij moet het niet opgeven. Die apparatuur zat die op moeten geven. Godsamme. Ja, ik weet ook niet wat ik hiermee moet doen, nou, toch. Ja. Doe die microfoons uit. Please. <laughs> don't give up the fight for no reason but your own. I never said that the fight would be easy because it won't. I will remember you and all that we've been through. There's no angel that can be more angel than you I see you every night When your star is shining bright And I cry and I smile I wish you were here with me Well I am so proud to be your father I'm so proud to be your mom And I am so proud to be your brother so may this be your song. Please don't give up the fight for no reason but your own. Cause I never said the fight would be easy does it will I will come look for you When this life is through with this body But for now I still need to live For we are not alone And you are not alone We're at home loving, waiting And so afraid But I am so proud to be your father so proud to be your mom And I'll always be proud to be En natuurlijk gaan we nu door met Katy Perry, want Katy Perry is toch wel mijn favoriete vrouw. Samen Snoop Yeah, yeah.